Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand aangehouden voor meerdere liquidaties in Nederland. Het gaat om vijf cold case zaken in Amersfoort, Houten en Steenbergen. In november werd het onderzoek opnieuw geopend, vertelde de politie bij opsporing verzocht, vanwege nieuwe informatie. We kunnen daar inhoudelijk niet op ingaan. Eh, wel kan ik zeggen dat die informatie zo interessant is dat een rechercheteam nu volop bezig is een aantal moorden te onderzoeken. En daarbij wordt er ook gekeken naar eventuele verbanden met andere liquidaties in de periode tussen 2011 tot 2014. Eh, de politie denkt dat dezelfde criminele groep achter die liquidaties zit. De aangehouden man is 44 jaar en zit al vast voor een ander misdrijf. Shell en ExxonMobil zijn een speciale zaak begonnen tegen de overheid. Ze zijn het onderling namelijk niet eens geworden over het geld dat de oliebedrijven mislopen door het afbouwen van de gaswinning in Groningen. Door de aardbevingen daar moest de gaskraan eerder dicht en daar willen de bedrijven voor gecompenseerd worden. Nu gaat een commissie naar de zaak kijken. Als de oliebedrijven gelijk krijgen, dan kan dat de overheid miljarden euro's kosten. De persoon die vanavond gewond raakte bij een schietpartij in IJmuiden is overleden. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. Ook is er nog niemand aangehouden. Sinds december vorig jaar is het onrustig in de Noord-Hollandse plaats. Vermoedelijk door ruzies tussen drugscriminelen. Op veel plekken in het zuiden is vandaag de boerenbruiloft gevierd. Dat is een nagespeelde trouwerij tijdens carnaval. Venlo heeft dit jaar een primeur, want daar is het feest voor het eerst georganiseerd door de Molukse gemeenschap. Zodat we eigenlijk van ons kunnen laten zien, horen op een positieve manier en verbinding kunnen maken met elkaar. Ja, de bruid voor één dag had aan de kleinste details gedacht. Wat ik ook op mijn hoofd draag, dat is een Venlose Tour. Maar allemaal met het kant van de kabaya's, de kanten bloesjes uit Ambon. Van mijn eigen oma, de sluier van mijn eigen moeders trouwjurk. Dat komt allemaal uit Ambon. Maar het is een Venlose Tour. Venlo heeft een grote Molukse gemeenschap. Sommige families wonen er al vier generaties. Het weer regenachtig vannacht. Morgen begint de dag droog en is er zon. Maar in de middag gaat het toch weer regenen.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 Ze ziet er goed uit, dat wel, luisteraars. Dat kan ik u verzekeren. Maar eh, nee, ik weet niet wie de dame was. Maar uh, Sergio Mendes dus met Never Gonna Let You Go. Nou, als je met zo'n meisje op het podium staat... dan kan ik me best voorstellen dat je bij haar zegt... maar ja, die laat ik nooit meer gaan. Die laat ik echt nooit meer gaan. <laughs> ja, zo gaat dat. Duif, je moet een beetje rustig blijven, jongen. Op je dag. Dat ken helemaal niet natuurlijk, hè. Eh, rainy Days en Mondays. Eh, we hebben de maandag al gehad. Het is vandaag dinsdag. Maar Karen Carpenter, eh, die draai ik heel graag. En dat doe ik nog een keer. De eerste uur kwam ze ook voorbij.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 and I will rest in peace until you come to me. Ja, chapeau voor uh, Douwe Bob. Nou, de volgende, die, eh, daar hoef ik geen uitleg aan te geven. Grote hit voor eh, Danny Vera. We gaan de achtbaan even in, luisteraars.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 just another day. Mandy. Mariah Carey heeft, uh, is ook ooit in de huid gekropen van Nielsen met Without You. just the way the story goes. You always smile. Ja, de Mario dus van Nielsen, Without You. dit keer eh, prachtig gebracht door eh, niemand minder dan Mariah Carey. Hier zou ik ook wel eens naartoe willen, een concert van Enya. Dit is Only Time. heerlijke, relaxte muziek van Enya. We gaan even genieten van de Course, All the Love in the World. Kom Uh, applaus voor uh, Mariah... Nee, niet Mariah Carey. Shania Twain. Samen met Willie Nelson. Oh, arms. I can still feel the way you want me when you hold whispered when you told me I could stay right here forever. listening stem van Karen Carpenter ben ik ook fan van de stem van Shania Twain. Die heeft ook zo'n aparte... Happy birthday, Willem. Ja, dankjewel. Fijne verjaardag, 60. Nou, erg een eens jaar. Ja, terecht applaus voor die dame. Fantastisch gezongen, fantastisch. We gaan even luisteren naar een oudje van The Birds. All I really wanna do is baby with, be friends with you. Een oudje hoor dit. i ain't looking to compete with you. Beat or cheat or mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy or crucify you. Oh wanna do is be friends with you. No, I ain't looking to fight with you, frighten you. maybe be friends with Ja, heerlijke muziek van de Birds. Dit is ABBA, mag ook niet ontbreken. U luistert naar Tussen App en Tot 12 eh, uur vannacht ben ik bij uw luisteraars met... de... Eh, allemaal heerlijke, eh, rustige muziek. Dat geldt ook voor het repertoire van ABBA. Die hebben vlotte nummers, maar ook wel eh, hele pakkende, mooie ballads. One of Us. allemaal over de liefde, luisteraars. Eh, ja, eh, mensen die uit elkaar gaan, op elkaar wachten. Noem het allemaal maar op. Over liefde eh, op zich. Love Itself. Daar kan alleen maar Leonard Cohen mooi over zingen. Luister maar. Love Itself. Ja, dan moet je echt voor eh, eh, in het donker zitten met een kaarsje aan. Eh, en een lekker wijntje en een blokje kaas erbij. En, of zoutjes. Zoutjes mag ook hoor. En dan genieten van de stemmige muziek van Leonard Cohen. Rob de Nijs die had natuurlijk zijn eerste, een eerste succes, komt er bijna niet uit. zijn eerste succes met uh, Zachtjes stikte regen op mijn uh, zolderraam. En uh, eh, had zijn raam openstaan. En dat, eh, dat geluid dat droeg nogal ver in de richting van Dan Vogelberg. En die maakte daar ritme van de rain van. what a fool i Glenn Rhythm of the Rain. luisteraars, u kent misschien Frank Marsmeijer nog wel. Ja, waarom zeg ik het nou? nou? Frank Marsmeijer die had een, eh, een dochter, eh, of die heeft een dochter. En die was een jaar of twaalf. En toen leerden ze mijn zoontje Sven kennen. <laughs> toen hebben ze samen nog een duet opgenomen. En dat vond ik laatst. En dat is best wel leuk. Dat heet Nooit Zonder Jou. Sven Duif, een jaar of twaalf, met de dochter van Frank Marsmeijer. Ook een jaar of twaalf. Een jong koppeltje. destijds eh, geproduceerd door Jeroen Nap. Onder de bezielende leiding van Jeroen Post, die destijds bij TFM DJ was. En eh, wel wat in het duo zag, ja. Maar ze waren nog te klein om, om, eh, eigenlijk dit soort liedjes te zingen. Die tekst past niet helemaal bij de leeftijd. Maar goed, stemmetjes waren goed. En ze hebben ervan genoten destijds. En ik vond het leuk dat ik het weer eens terugvond op een, op een oude laptop eigenlijk. Ja, zo kan het gaan in het leven, luisteraars. A Picture of You, daar gaan we mee stoppen. Dit was eh, Tussen App Dank u allemaal weer voor het luisteren. We gaan luisteren naar Boyzone. Een beetje tempo nummer. Ik ben er morgenochtend om 8 uur weer luisteraars met de Duifzaag de Week door.